Een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS voor de vorming van een nieuwe coalitie begonnen. Het zijn verkennende gesprekken tussen de CDU-CSU van bondskanselier Merkel en de SPD van Martin Schulz. De christen en sociaaldemocraten gaan vijf dagen om de tafel zitten. De SPD wilde eigenlijk niet regeren omdat de partij fors had verloren bij de verkiezingen. Maar omdat gesprekken met de Groenen en de FDP op niets uitliepen, schuift de SPD alsnog aan. Het worden waarschijnlijk moeizame onderhandelingen omdat de afstand tussen vooral CSU en SPD heel groot is, vooral op het gebied van vluchtelingenbeleid. De acht demonstranten die vrijdagmiddag de Iraanse ambassade in Den Haag hebben belaagd... mogen de komende drie maanden niet in de buurt van de ambassade komen. Ze hebben een gebiedsverbod gekregen. Gisteravond laat zijn ze voorlopig vrijgelaten. De mannen klommen twee dagen geleden over het hek van het ambassadeterrein... bekogelden het gebouw en probeerden brand te stichten. Een woordvoerder van de politie verwacht dat de Iraanse ambassade aangifte zal doen. De politie in Eindhoven denkt te weten wie gisteravond met een auto een fietser schepte en daarna doorreed. De 45 jaar oude vrouw bleef zwaargewond achter op straat en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd na een oproep via Burgernet een uur later teruggevonden. De politie probeert in contact te komen met de vermoedelijke bestuurder van de auto. Ook zoekt de politie nog getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. De staking van het cabinepersoneel van KLM, die voor morgen was aangekondigd door de FNV, is voorlopig van de baan. Gisteren bereikten KLM en vakbond VNC, die 70% van het personeel vertegenwoordigt, al een principeakkoord over een nieuwe CAO voor het cabinepersoneel. Deze tekst is ook aan FNV Luchtvaart voorgelegd en de bond heeft besloten de 24-uur staking tot na de orde op te schorten. Wel heeft de bond nog een paar vragen. Het weer vanuit het noorden op steeds meer plaatsen zon. Het is droog en vanmiddag wordt het tussen de 2 en 4 graden. Maar door de krachtige noordoostenwind voelt het kouder aan.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 Twee uur andere, onder andere op de rol Harold Land, Jessica Molaski, Sonny Clark, Thelonious Monk, Nicky Parrott. Heeft een mooie cd gemaakt over Blossom Dairy. Bugge Wesseltoft. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. We moeten gewoon overgaan naar de eh, muziek die op de rol staat. En ik eh, moet zeggen, deze ochtend, de zon, ik zie de zon al schijn, de zijn door mijn raam, zou ik bijna zeggen. Dat geeft ook weer het beetje idee van de zuidelijke klanken. En daarom, eh, Daria, eh, eens even kijken, Daria Tovali, en die heeft een mooie cd uitgebracht. Het songboek over Antonio Carlos Jobim, songboek. en daar een nummertje van. Even kijken waar ik er heb staan. Daria Tovali. Então Daria Tovali, Uh, eh, en samba en dat soort muziek maakt zij. Eh, het, ik begon eigenlijk eh, de tweede uur met de muziek van Barbara Carroll. Een pianiste, een, een, van de eerste vrouwen die bebop speelde, staat zij bekend. mooie pianomuziek was dat. Dan maken we een overstapje naar Harold Land, een saxofonist. en eens even kijken welk nummer ik uitgekozen heb. Hardbop en postbop, tenorsaxofoon. En dit is van de cd A New Shade of Blue, cd uit 1971, of een OP was het eigenlijk toen. Ode to Angela. En eens even kijken waar ik die heb staan. Harold Land. Hier heb ik hem. Ode to Angela. Harold Land. waarom ik dit gedraaid heb. Omdat het opnieuw uitgebracht is. In 2018 hebben ze deze eh, muziek opnieuw uitgebracht. Dus dat is de moeite waard. Eh, wie speelde er mee? Harold Land, tenorsaxofoon. Bobby Hutcherson op vibrafoon. Bill Henderson, piano. Buster Williams, bas. Billy Hart op de drums. Eh, mooie cd. En weer verkrijgbaar. Ik heb het eerste uur al iets gedraaid van Jessica Molaski. En dat ga ik nu nog een keertje doen. Omdat het een vrij grappig leuke cd is. Jessica Molaski. Eens even kijken wat ik deze keer heb klaargezet voor haar. Oh ja, ik zie het alweer. Eh, The Circle Game en The Waters of March. Bekend nummer. Yesterday a child came out to wonder Caught a dragon fly inside a jar the sky was full of thunder and tearful at the falling of a star. And the seasons they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round. A stick, a stone. In the circle game. It's the end of the road. It's a little alone. Then the child moved ten times round the seasons. Skated over ten clear frozen streams it's like when you're older must appease him. And promises of someday make his dreams. And the seasons they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on a carousel of time we can't return. We can only look behind from where we came and go round. comes it's a fox in the brush, the rest of the stump, it's the song of the thrush, the wood of the west. Jessica Molaski eh, van de cd Portraits of eh, Joni. Joni Mitchell hebben we het dan over. Ehm, ja, er komen steeds nog eh, oude ja, LP's worden weer op cd gezet. En een cd die in 2017 uitkwam... was eigenlijk de 1960 Sessions with George Duvivier en Max Roach. En dan heb ik het over Sonny Clark. Het Sonny Clark trio. En daar staan ook leuke nummers op. Mooie nummers. En ik heb gekozen voor het nummer Blue Blue. Sonny Clark. Hier heb ik hem. betreft hier opnames uit 1959... met Sonny Clark piano, George Duvivier op de bas... en Max Rhodes op de drums. Ja, heerlijke plaat. En eh, weer verkrijgbaar, dus ik zou zeggen... aarzel niet en schaf deze cd aan. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Sonny Clark trio. Um, eens even kijken hoor. Thelonious Monk, veel in het nieuws natuurlijk. Laatst las ik weer dat er een... Eh, een, eh, een cd was uitgebracht met uh, solo muziek van uh, Thelonious Monk. Wat ik nog in mijn collectie had, was een opname uit 1954, juni 54 in Parijs. Thelonious Monk, een solo pianostuk. Well, you needn't. volgens mij steeds eh, allemaal opnieuw uitgebracht. Eh, deze uh, solo van uh, Thelonious Monk opnames uit Parijs, juni 54. eigenlijk best wel veel pianisten gedraaid. Barbara Carroll, Sonny Clark, Thelonious Monk. Nou, nog een van Monk. Monk's Blues, dacht ik. Van Monk Blues, 1968. deze opname moet ik toch helaas afbreken. Want het gaat toch echt een poosje zo door. De Thelonious Monk Big Band. Ja, mooie, mooie, hele mooie muziek. Maar we hebben nog meer op de rol staan. En dat moeten we natuurlijk ook draaien. Want eh, eh, dat is onder andere Nicky Parrott. Die heeft een, eh, een cd gemaakt. En dat is de muziek van Blossom Dairy. En die cd heet Dear Blossom. Een cd uit 2017. Er staat leuke muziek op. En ik ga eens even een nummertje kiezen van die cd. En dat doe ik... I walk a little faster, lag die beneden. Komt-ie. Nicky Perry. Pretending that we'll meet Each time I turn a corner I walk a little faster Pretending life is sweet Cause love's around the corner I walk a little faster. Can't begin to see my future shine as yet. No sign as yet. You're mine as yet. Rushing toward a face I can't divine as yet bumping into walls and taking lots of falls. But even though I meet at each and every corner with nothing but disaster, I set my chin a little higher, hope a little stronger castle in the air and thinking you'll be there. I walk a little faster. but disaster. I set my chin a little higher, hope a little longer, build a little stronger, castle in the air. I Walk a Little Faster, Nicky Parrott, Dear Blossom, cd'tje 2017. Eh, november 2017 eh, zou Jimi Hendrix 75 jaar geworden zijn. Daar de impact van deze legendarische gitarist... die slechts 27 jaar werd, dreunt nog steeds door in de wereld van de pop, klassieke muziek, maar ook de jazz. ACT Music eert de gitaarvernieuwer met een verzamelalbum... gevuld met muzikanten die in de loop der jaren werk van Hendrix opnamen... in dienst van het Duitse platenlabel. Een hele mooie cd geworden. Uh, is uitgekomen 24 november 2017. Met onder andere uh, Bugge, Wesseltoft, Terry Line Garrington, Lars Lars Danielsen, Peter Erskine. Daar zijn er heel veel op. Joen nee. En ik begin met een nummertje te draaien. Dat is eh, dat nummer Drifting. Afkomstig van het album The Cry of Love. Dat Hendrix na zijn dood in, 19, dat in 1971 eh, verscheen. Dit kent een hele mooie uitvoering op deze cd. Uitgevoerd door de Zuid-Koreaanse uh, jazzzangeres Jung na Vergezeld door meanderend gitaarspel van Mark Ribbett. Nou, die kennen we ook wel. alle nummers zijn eh, fenomenaal, zou ik bijna zeggen. Ik vind het moeilijk om te kiezen. Ik had nog gedacht om eh, Bugge Wesseltof te, te draaien met het nummer Angel. Ook prachtig nummer, piano nummer. Maar ik heb al zoveel pianisten gedraaid... dat ik toch kies voor Little, klein stukje Little Wing. ik eh, ben eh, blij met deze cd. De, even kijken hoe die ook weer precies heet. Moet ik het even goed zeggen. Hendrix in the Spirit of Jazz. Prachtige cd. Uitgekomen 24 november 2017. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Als ik tijd genoeg heb, draai ik nog iets van eh, de Noord-NDR Big Band Voodoo Child. Maar wie weet gaan we dat niet redden. Je komt af en toe toch grappige dingen tegen. Zo kwam ik een cd'tje tegen van een paar jongens. Die heten, moet ik even zeggen, Papik en Alessandro Pitoni. En dat is een kerstcd. Yes for Christmas. Cd'tje uit 2017. En daar staat een nummertje op Magic Moments. Nou, laten we hopen dat iedereen het komende jaar... of dit jaar moet ik alweer zeggen, 2018... heel veel Magic Moments mag beleven. Natuurlijk een nummertje van, volgens mij, Burt Bacharach. taking a sleigh ride. Magic I got up the nerve to send you some flowers. Magic muziek van eh, eh, Papik en Alessandro Pitoni. Magic Moments. Eh, ja, we komen toch wat bij de wat wildere muziek. En zo kwam ik een cd tegen Diablo Swing Orchestra. En dat vond ik een aardige cd. Een beetje Balkan beat zit daarin. En ik heb gekozen voor het nummertje The Age of Future Culture. Mooie muziek van de Diablo Swing Orchestra. Alleen al die naam, hè? Mm-hmm. van deze muziek. Diablo Swing Orchestra. Eh, met The Age of Future Culture. En van de cd 2017. Diablo Swing Orchestra. Al dit soort muziek. Die Balkan biedt geeft meteen een vrolijk gevoel. Dat moet ook wel nu de zon zo fraai schijnt. Een dag met zon wordt er eh, beloofd. Dus ik zou zeggen, trek erop uit vanmiddag. Maak een mooie wandeling. Eh, geniet ervan. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik ga eruit toch met dat wat ik beloofd had. Ook nog een wild nummer van de Big Band NDR. En dat is Voodoo Child. Mooi nummer. Jimi Hendrix van dezelfde cd. Ik heb nog nooit door een big band horen uitvoeren. Dus ik was eh, verbaasd, maar wel verblijd. Tot de volgende keer. NDR Big Band Voodoo Child. Ja, bedankt voor het luisteren. Het zit er weer op. De CFM Jazz samenstelling en presentatie Auko B. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet ervan. En eh, tot de volgende keer. ZFM wenst jullie allemaal fijne...